Uur. Dijkers met het NOS Journaal. Voor het eerst heeft Noord-Korea toegegeven dat ze troepen hebben ingezet om voor Rusland te vechten in de oorlog met Oekraïne. Ze zouden volgens Noord-Korea hebben geholpen met het bevrijden van Russisch grondgebied. Waarschijnlijk gaat het dan om Koersk, de regio net over de grens... die Oekraïne vorig jaar voor een groot deel had veroverd. Rusland zei dit weekend dat het Koersk weer volledig in handen heeft... Maar Oekraïne ontkent dat. Zij zeggen dat er nog in bepaalde districten nog Oekraïense militairen actief zijn. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat deze week een kritieke week wordt voor de oorlog in Oekraïne. Rusland en Oekraïne zijn volgens hem dichter bij een bestand dan ooit. Maar ze zijn er nog niet, zegt Rubio tegen de Amerikaanse zender NBC. De minister dreigde opnieuw dat de VS zal stoppen met bemiddelen... als Rusland en Oekraïne niet snel een akkoord sluiten... Beide partijen moeten volgens hem iets opgeven om tot een deal te komen. Analisten vragen zich af of dat gebeurt, omdat de standpunten zo ver uit elkaar liggen. De Duitse minister van Defensie, Pistorius, ziet niets in het Amerikaanse voorstel voor beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Hij zegt dat Oekraïne onder druk staat om grondgebied op te geven, in ruil voor zo'n staakt het vuren. Volgens hem komt dat neer op een capitulatie. De bronzen plaquette over de slag van eh, Arnhem bij de John Frostbrug is verdwenen. De gemeente Arnhem vermoedt dat het monument is gestolen en doet aangifte. Wethouder Roelof zegt dat de dieven geen idee hebben wat het oorlogsmonument voor de stad betekent. Met de slag om Arnhem probeerden de geallieerden in september 1944 een doorbraak te forceren. Maar dat mislukte toen door de onverwachte felle Duitse tegenstand. Het weer, het is een heldere en frisse nacht. Het is 3 tot 7 graden. Morgen wordt een zonnige dag. Er staat weinig wind en het wordt in de middag 19 tot 23 graden.